Mark Visser met het NOS-journaal. Het leven gekost. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... vuurden rebellen granaten op de school af. De Syrische staatstelevisie zegt dat er tien doden zijn. West-Aleppo is in handen van de regeringstroepen. In het oosten van de stad zijn de rebellen de baas. Sinds dinsdag zijn volgens verschillende bronnen honderden doden gevallen in de hele stad. Bij de zwaarste bombardementen van de afgelopen zes jaar. In Portugal is in verband met de zaak van de weggelopen meisjes uit Bergen-op-Zoom... een man van 34 opgepakt. Hij wordt verdacht van het onttrekken van minderjarigen aan het ouderlijk gezag. Nederland zal om zijn uitlevering vragen of heeft dat al gedaan. De verdachte heeft de Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit. Hij was al in Portugal toen de meisjes daar aankwamen. Of hij ze kende is niet bekend. De Franse conservatieven kiezen vandaag hun presidentskandidaat. Op de kieslijst staan zeven kandidaten. Als niemand 50% van de stemmen haalt, volgt volgende week zondag... een beslissende tweede ronde tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen. De drie favorieten zijn oud-president Sarkozy... voormalige premiers Fillon en Alain Juppé. De campagnes spitsen zich toe op het immigratievraagstuk... en maatregelen tegen terrorisme. De eerste najaarstorm is een feit. In Zeeland staat windkracht 9 met windstoten van meer dan 110 km per uur. De storm trekt over Zeeland en gaat via de westkust naar het noorden. In Noord-Holland worden vanmiddag windstoten van meer dan 120 km per uur verwacht, zo waarschuwt Weerplaza. Dan de rest van de, de week. Morgen eigenlijk ook nog wel onstuimig. Met af en toe ook regen en veel wind. Verder dinsdag wisselvallig en dan ongeveer een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen liggen omgewaaide bomen op de weg bij Amstelveen.